7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De tijd van een van de aanslagplegers in Parijs is bekend. Volgens de loco-burgemeester van de stad Chartres, een voorstad van Parijs, is het Ismaël Omar M. De Fransman van 29 woonde een paar jaar in Chartres. Zijn naam werd gisteravond ook al door Franse media genoemd. De krant Le Monde schrijft dat een andere bron heeft bevestigd dat het inderdaad om hem gaat. Hij is een van de terroristen die zichzelf opblies bij de concertzaal Bataclan. De man werd al vijf jaar in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten omdat hij radicaliseerde. Volgens Le Monde is hij in 2013 naar Syrië afgereisd en heeft hij daar een paar maanden doorgebracht. Gisteravond werden de vader en broer van de terrorist opgepakt. In twee woningen zijn huiszoekingen gedaan. Eerder werden in Brussel ook al drie mensen opgepakt... die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. Bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger in Libië is een kopstuk van terror terrororganisatie Islamitische Staat gedood. Het is de Irakees Abu Nabil. Hij was jarenlang lid van Al-Qaeda voordat hij de leider werd van IS in Libië. Volgens het Pentagon was Nabil betrokken bij de onthoofding van 21 koptische christenen uit Egypte. Die werkten als gastarbeider in Libië en werden door IS ontvoerd en dit voorjaar vermoord. Er is volgens het Pentagon geen verband tussen de aanslagen in Parijs en de luchtaanval. De opdracht tot de luchtaanval werd al voor de aanslagen gegeven. Bij een brand in Frieselo in Groningen is iemand om het leven gekomen. Een tweede bewoner is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit in een dubbele garage en sloeg over naar een woning. De eerste bewoner kon op tijd uit het pand worden gehaald... maar de brandweer kon niet meer bij het tweede slachtoffer komen... omdat het te gevaarlijk was vanwege een gaslek. Het weer dan nog op de meeste plaatsen regen en kans op zware windstoten. Vanmiddag langzaam droger bij een graad of 14. Morgen veel bewolking en hier en daar een bui. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.